Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De staatssecretaris van Financiën stapt op. Volkert Itsinga van NSC lag de laatste dagen flink onder vuur. Hij heeft aandelen in meerdere bedrijven, maar hij wilde daarover niks vertellen aan de Tweede Kamer, zegt verslaggever Wilma Borgman. De man heeft 6 eh, miljoen in een pensioenpot zitten en had dat belegd in bedrijven eh, waar niet alles duidelijk over was. Eh, de oppositie had daar ook wat vragen over en bij die oppositie voegde zich deze week Geert Wilders van van de PVV. Ja, Wilders vond dat Itsinga erover transparant moest zijn. Meerdere partijen waren bang dat er mogelijk sprake was van belangenverstrengeling. Het is nog niet bekend wie de nieuwe staatssecretaris wordt. Arjen Lubach zegt dat hij al eerder is benaderd door RTL... voordat hij vanochtend bekend maakte over te stappen naar die commerciële zender. Dat vertelde hij net op Radio 1 bij Humberto. En tuurlijk bood RTL een smak geld, zegt hij. Ik ben daar ook niet eh, ongevoelig voor. Ik neem aan dat, dat iedereen die hier zit, als je hoort van... Hey, je mag wat extra's verdienen voor het werk dat je leuk vindt, wat je goed kan... dan nou ja, denk ik dat iedereen dat wel eh, meeweegt in zijn overwegingen. Maar ik dacht altijd, ja, het programma heeft er niet zoveel aan. En toen gaandeweg eh, bleek dat er ook allerlei argumenten bij kwamen waar het programma wat aan had. De, de budgetten bij de publieke omroep die zijn natuurlijk beperkt. Vind ik ook terecht, want het is het is publiek geld, dus het is belastinggeld. En eh, daardoor ja, is er op een gegeven moment zijn er, is er gewoon beperkingen voor zo'n soort programma. Ja, bij RTL krijgt het team van Lubach meer geld om het programma te maken zoals ze dat graag zouden willen, vertelt hij. Lubach tekent bij RTL een contract voor drie jaar en hij gaat opnieuw dagelijks een satirisch programma maken. En een hond die 300 dagen geleden werd gestolen in een supermarkt in Antwerpen... is teruggevonden bij een dakloze in Parijs. De eigenaar van Lex kan haar geluk niet op. En op beelden is te zien dat ze haar hondje weer lekker vertroetelt. Oh. Ja, ze had na de diefstal een Facebookpagina opgezet. Iemand in Parijs was daar lid van, zag het hondje in de stad... en kort daarna werd de politie gebeld en kon die de chip uitlezen. Het weer dan grijs met kans op wat motregen bij een graad of 13. Morgen droog, zonnig en een graad of 12. Zondag dan kans op meer zon. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in Noord-Holland... die minder dan 5 minuten oponthoud opleveren. Wat wel opvalt is de A6 van Muiden naar Lelystad... want daar sta je ruim een uur in de file tussen Almere en Lelystad. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En op de A9 van Diemen naar Alkmaar heb je 10 minuten oponthoud bij Amstelveen door een pechgeval.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 But there's something inside you grab just said "Who am I?" I know exactly 'cause it happens with all the guys. So you, so what you gonna do? Come on and touch me. Promise you won't even have an attitude. I let you sit next to me. No one's but we need each other. No one's but we need each other. I move mountains on my own, don't need nobody, yo. Change your mind when I change my life, better start believing in myself.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 In Servië zijn acht doden gevallen toen het dak van een treinstation instortte. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht... en liggen er nog mensen onder het puin. Duizenden mensen zijn gisteren in Dublin de straat opgegaan voor een Halloween-parade die nooit voorbij kwam. Het ging om een vals gerucht dat online was verspreid. De drukte was zelfs zo groot dat sommige trams tijdelijk stil kwamen te staan.